De man had de marechaussee belaagd met een bijl. Dat gebeurde op het oefenterrein bij de militaire kazerne in Oorschot. De marechaussee en een collega zagen daar een camper staan. Toen ze erop afgingen werden ze aangevallen. Bij het schot dat de marechaussee loste raakte de man met de bijl gewond. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is wat hij met zijn camper op het terrein deed. Het ministerie van Vrom had de 6 hectare bos bij Schinveld in Zuid-Limburg niet mogen kappen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. Toenmalig minister Dekker liet het bos begin 2006 kappen om de aanvliegroute van NAVO-vliegtuigen naar de basis in het Duitse Geilenkiertje veiliger te maken. Tegen de kap werd massaal geprotesteerd. De Raad van State vindt dat het ministerie van Vrom niet heeft kunnen aantonen waarom een toename van geluidsoverlast van het vliegverkeer aanvaardbaar is. De spanning in Kirgizië loopt verder op. De oppositie heeft haar aanhangers opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en corruptie. Daarop is de noodtoestand uitgeroepen. De politie heeft traangas gebruikt tegen de betogers en er zijn berichten dat er doden zijn gevallen bij de onlusten. Gisteren zijn verscheidene oppositieleiders opgepakt nadat in de stad Talas rellen waren uitgebroken. Een 13-jarige jongen uit Californië wil als jongste bergbeklimmer in de geschiedenis de Mount Everest bedwingen. Hij is op weg naar Kathmandu waar hij over korte tijd gaat beginnen aan de klim naar een hoogte van ruim 8800 meter. Jordan Alexander Romero was 10 jaar toen hij de Kilimanjaro beklom. Een jaar later stond hij op de ruim 6000 meter hoge top van Mount McKinley en bedwong hij de bijna 7000 meter hoge Aconcagua in de Andes. Het weer vrij zonnig en warm met 13 graden op de Wadden tot.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 Op zondagmiddag. <laughs> ja.